Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de hele EU moeten strengere migratieregels komen. Dat is de boodschap van de leiders van EU-landen nadat ze gisteren bij elkaar kwamen in Brussel. Was onze premier Schoof ook bij. Het ging ook even over het plan van minister Klever... om uitgeprocedeerde asielzoekers uit Afrika uit te zetten naar Oeganda... Premier Schoof wist voordat zij het aankondigde woensdag nog niets over dat plan, zegt correspondent Kizia Hekster. Maar dat plan past wel bij de ambitie van de regeringsleiders om de Europese Commissie te vragen om met nog strengere regels te komen. Bijvoorbeeld over de terugkeer van asielzoekers. De regeringsleiders willen uitstralen dat ze alles op alles zetten om nog meer grip te krijgen op asiel en migratie. Op sommige plekken in Frankrijk staat het water tot boven de knieën. Tijdens noodweer in het zuidoosten van het land viel zoveel regen... dat straten, het spoor en snelwegen blank staan. Zo'n 900 mensen moeten tijdelijk ergens anders wonen. Ook in Parijs zijn problemen door het noodweer. Iemand kwam om nadat een boom omviel... en sommige metrostations zijn overstroomd. Kinderartsen maken zich druk over de smart vape die steeds populairder wordt. Dat is een vape waar je ook mee kunt bellen, appen, muziek luisteren en spelletjes spelen. Je kunt hem met allerlei smaakjes krijgen, terwijl dat sinds begin dit jaar verboden is. Kinderartsen noemen het een, noemen het een ongelooflijk verknipt apparaat... omdat het alles combineert waar jongeren verslaafd aan kunnen raken. Volgens de toezichthouder worden ze vooral online verkocht. En FC Twente heeft niet kunnen stunten in de Champions League tegen Chelsea. Na 20 minuten stonden ze al 2-0 achter. Uiteindelijk verloren ze met 3-1. Het was vooral voor Wieke Kaptein een gekke wedstrijd. Zij komt uit Hengelo en speelde eerder voor Twente. Was met haar nieuwe ploeg Chelsea nu dus voor het eerst terug in Enschede. Ik liep al bijna het uh, thuiskleedkamer in. <laughs> Eh, nee, ja, het is wel even gek om, eh, om de uitkleedkamer ineens te zien. En om aan de andere kant wat veld te starten. En om al de Twente-fans te horen zingen. Dus en dat je daar zelf niet meer bij hoort. FC Twente blijft staan op drie punten. Over een maandje spelen ze weer in de Champions League. Dan tegen Real Madrid. Het weer nog. De dag begint grijs en mistig, maar daarna zijn er opklaringen. Vanmiddag is het op veel plaatsen droog en vooral in het oosten breekt de zon ook door.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 the shadows, protecting his fellows From sun up to the moon on his back Sent the villains to Hades, a hit with the ladies A stallion in the sack You can't get your laugh back when right follows left, Jack The more you see, the less you know When others would leak it, his service, his secret place God, when it's your time to go green and country safe and sound With villains six feet underground And no one knows cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the diction Quit pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, about it now prematurely shooting is low ah! Queen of country, safe and sound With villain six feet underground And no one knows cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves some and leaves him alone So alone Then you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no Watch alone, so alone, but see if it dreams have been For for you.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 Dat zei hij na de EU-top waar veel over migratie is gesproken. Kinderartsen maken zich zorgen over de Smart Vape, een e-sigaret waar je niet alleen mee kunt vapen... maar ook bellen, appen, muziek luisteren en spelletjes spelen. Ze stellen dat de Smart Vape alles combineert waar jongeren verslaafd aan kunnen raken. En het Repair Café bestaat vandaag 15 jaar. Het begon met een locatie in Amsterdam. Maar inmiddels kunnen mensen op 700 plekken in Nederland gratis hun kapotte spullen laten repareren. Het weer na de ochtend droog. Vooral in het oosten komt de zon dan door. Het wordt 17 tot 21 graden. You could act real tough if you wanna. You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see a single tear?